De doppen waren eraf, waardoor de vloeistof op straat en in de berm liep. In de omgeving hangt een chemische lucht. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Op woensdag 29 mei organiseren de vakbonden een nieuw pensioenprotest. Dat zullen ze vandaag aan minister Kolmes eh, meedelen, schrijft Trouw. De staking moet groter worden dan die van vorige week maandag... die voortijdig werd beëindigd vanwege de aanslag op een tram in Utrecht. De bonden willen dat de pensioenleeftijd niet verder meer stijgt... en dat er een aanvullend pensioen komt. Premier Rutte noemt bedreigingen tegen politici zoals Thierry Baudet volstrekt onacceptabel en roept op tot verdraagzaamheid. In de Telegraaf zegt Rutte dat we alle politici in veiligheid en vrijheid hun werk moeten kunnen doen. Deze week circuleerde op sociale media een filmpje waarin een demonstrant in Amsterdam een voor Baudet bedreigend liedje zingt. Het was niet het eerste incident, andere politici hebben het filmpje ook veroordeeld. De democraten in de VS hebben opnieuw een oproep gedaan... om het eindrapport van speciaal klager Maller volledig openbaar te maken. Minister Barr van Justitie heeft het congres alleen de hoofdconclusies gegeven. Hij zegt dat er geen bewijs is dat het campagneteam van president Trump... met de Russen heeft samengewerkt. Maar de democraten zeggen dat Barr niet objectief is. Bovendien is het volgens hen zeker niet zo dat de president nu volledig is vrijgepleit... zoals Trump zelf zegt. Het Nederlands elftal heeft in de Johan Cruijff Arena met 3-2 verloren van Duitsland. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. In de tweede helft kwam Oranje met doelpunten van de licht en de paai op gelijke hoogte. Maar in de 90ste minuut wist Nico Schulz toch de winnende goal te maken voor Duitsland. Het weer, buien trekken over, vooral in het noordoosten... met kans op hagel, onweer en windstoten, toen een graad of 10. De komende dagen droger en wat minder koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.